Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De corona-uitbraak is officieel een pandemie. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. Volgens de organisatie kunnen alle landen samen de koers van die wereldwijde epidemie veranderen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en we moeten juist handelen en kalm blijven, zegt de hoogste baas van de WHO. Het kabinet gaat kleine ondernemers tegemoetkomen... die door het coronavirus in de financiële problemen komen. Het Rijk wil garant staan als bedrijven een lening moeten aanvragen bij de bank. Het is dezelfde regeling die ook al geldt voor ondernemers... die worden getroffen door de stikstof- en PFAS-maatregelen. De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein moet 23 jaar de cel in voor verkrachting van twee vrouwen. Een jury bevond hem eerder al schuldig. De verwachting is dat zijn advocaten in beroep gaan. Ze liet al doorschemeren dat alles boven de vijf jaar te veel zou zijn voor hun zieke cliënt van 67. Weinstein werd vorige maand geopereerd aan zijn hart. Navigatie-apps gaan verschillend om met de snelheidswijziging naar 100 km per uur. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Rijkswaterstaat begint morgenavond al met het aanpassen van de borden. En dat betekent dat je op sommige stukken nog maar 100 mag... nog voordat die snelheidswijziging ingaat op maandag. Maar niet alle apps eh, passen dat aan, blijkt uit de rondgang. Zo komt TomTom pas maandag met een update... en Flitsmeister komt morgennacht al met een update. De hoogste baas van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stapt op. De ondernemingsraad heeft geen vertrouwen in het plan van aanpak van Rob van Lint... om de organisatie te verbeteren en daarom stopt hij op 1 mei. De NVWA ligt onder meer onder vuur vanwege tekortschietend toezicht in de slachthuizen bij de politie in Overijssel zijn de afgelopen dagen meer dan 100 wapens ingeleverd, vooral vuurwapens. Sinds begin deze week kunnen mensen wapens anoniem afgeven zonder risico op strafvervolging. Aanleiding zijn schietpartijen in onder meer Zwolle en Deventer. Het weer. Vanavond en vannacht gaat het stevig waaien... met vooral aan de kust flinke windstoten. Het gaat overal regenen en het koelt af tot een graad of zes. Ook morgenmiddag weer buien. Dan blijft het ook nog hard waaien en wordt het een graad of negen. Dit ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de meeste wegen in de regio Noord-Holland is de spits zo goed als voorbij.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 I saw the pills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. shoulders shoulders. Tell me what you see. Cause I am a giant.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 Forgive and forget for we gonna bed and we gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks, and no matter how long it takes, we're not gonna give up.